is met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance vliegt toch niet naar Pakistan. Daar zal vandaag weer overleg zijn tussen de VS en Iran... maar het lijkt erop dat het niet doorgaat. Intussen heeft president Trump aangekondigd dat het tijdelijke bestand met Iran wordt verlengd. Dat staakt het vuren ging twee weken geleden in en zal bijna aflopen. Maar volgens Trump blijft het gelden tot de gesprekken zijn voltooid. De Pakistanse premier heeft de VS daarvoor bedankt. In Hoensbroek in Limburg is een man omgekomen bij een steekpartij. Het gebeurde gisteravond in een woning. De man is naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd in de woning. Er is nog niemand opgepakt. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het stroomnet rond de stad Utrecht gaat per 1 juli helemaal op slot. Alle nieuwe aanvragen belanden op de wachtlijst. Ook mensen die willen verduurzamen, zegt de wethouder. In onze gemeente heeft 70% van de woningen een zogenaamde eenfase aansluiting. En met dit type aansluiting heb je geen inductiekoopplaat. Kun je niet de elektrische auto laden. En dat betekent dat die mensen, als ze dat soort plannen hebben, dat dat niet door kan. Dat betekent voor ondernemers en onze inwoners hele grote gevolgen. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het een bittere pil dat het stroomnet op slot gaat. Het kabinet overweegt om een speciale OV-kaart in te voeren... waarmee zomers goedkoper buiten de spits gereisd kan worden. Het is een voorstel van GroenLinks-PVDA als compensatie voor de hoge energiekosten. Partijleider Jesse Klaver. Het leven van mensen wordt steeds duurder, vervoer wordt steeds duurder. En met deze maatregel, dit Nederland-ticket, zorgen we ervoor dat de trein fors goedkoper wordt. En bied je ook een alternatief voor de auto als olie schaarser wordt. Duitsland heeft al vier jaar zo'n OV-kortingskaart. Het weer, de komende dag veel zon. Alleen in het noorden zijn er in de avond wat wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een niet hele drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op woensdag... en ook nog eens de meivakantie. Op de meeste plekken gaat het eigenlijk vrij soepel. Het rijdt wel wat langzamer, bijvoorbeeld op de A9 richting Amstelveen... tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, zo'n 5 minuten extra.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 Dit bed is koud alleen, vrijheid is soms van place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going.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 President Trump heeft ondertussen aangekondigd... dat het tijdelijke staakt het vuren met Iran wordt verlengd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie onderzoekt of Jay, eerder bekend als Kanye West... de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het kabinet zegt wel dat de drempel om iemand te weigeren hoog ligt. En op Instagram noemt burgemeester Dijksma van Utrecht het een bittere pil dat een deel van het stroomnet op slot gaat. Ze zegt dat ze het er niet bij wil laten zitten.